van der Linde met het NOS-journaal. Het Russische leger zegt dat het in het westen van het land vier Oekraïense drones heeft neergehaald. In de Russische stad Belgorod raakte een flatgebouw beschadigd. De gouverneur gaat uit van een droneaanval. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De gouverneur deelt op Telegram foto's van het incident. Daarop is een beschadigde gevel van een appartementencomplex te zien. Steden in West-Rusland, zoals Belgorod en Moskou, worden steeds vaker aangevallen door Oekraïnse drones. Vooralsnog blijft de schade beperkt. Drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt een deel van de inwoners van Zevenaar-Zuid en Didam voor besmet water. In het drinkwaterreservoir zijn opnieuw sporen gevonden van de enterokokkenbacterie. Op de website van de gemeente Zevenaar staan de postcodes van huishoudens die hun water eerst drie minuten moeten koken voor ze het kunnen drinken. Inwoners kunnen wel gewoon douchen of de afwas doen. Didam had vrijdag ook al te maken met besmet water. Volgens Vitens gebeurt het jaarlijks zo'n 10 keer dat het water besmet besmet raakt. De oorzaak is niet bekend. De binnenstad van Tiel heeft opnieuw te maken met stankoverlast. De stof die normaal, normaal, gesproken wordt toegevoegd aan reukloos aardgas... komt om nog onbekende reden vrij in het riool. De brandweer van Tiel heeft opnieuw de riolering doorgespoeld. Daarmee is de geur voor nu iets verminderd, maar nog niet weg. Bij een ongeluk met een kermisattractie in België zijn zeven mensen gewond geraakt. Om nog onbekende reden schoot de veiligheidsbeugel los... waardoor de passagiers uit de attractie vielen. Twee verkeren in kritieke toestand. Een aantal heeft botbreuken opgelopen. Volgens de burgemeester vielen de mensen van zo'n drie meter hoog. De politie doet verder onderzoek en de attractie is gesloten. Het weer, enkele opklaringen. Vannacht is het helder met in het midden van het land kans op mist en een graad of 15. Morgen zonnig met warme lucht uit het zuiden en daarmee wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.